Dikter de met het NOS Journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn belastinggegevens openbaar gemaakt. Over de afgelopen twee jaar betaalt hij ruim 6 miljoen dollar, wat neerkomt op zo'n 15 procent. Dat is veel minder dan Amerikanen in loondienst betalen, omdat inkomsten uit investeringen minder belast worden dan arbeid. Romney stond onder grote druk van zijn republikeinse rivaal Gingrich om zijn aangifte openbaar te maken. Binnenvaartschippers die al weken voor de sluis bij Eefde liggen krijgen compensatie. Dat maakt minister Schultz van Hagen vandaag bekend. Begin deze maand viel een sluisdeur in het Twentekanaal naar beneden, waardoor de vaarweg niet gebruikt kan worden. Schultz wil voorkomen dat schippers en verladers in financiële problemen komen. Daarom kunnen ondernemers alvast compensatie krijgen en wordt de claim later definitief beoordeeld. In Frankrijk heeft de Senaat gisteravond laat een wet goedgekeurd die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. Daarmee wekt Frankrijk de woede van Turkije. Turkije erkent dat er in 1915 veel Armeniërs zijn omgekomen, maar er zou geen sprake zijn van massamoord. In december ging de Franse Tweede Kamer al akkoord met de wet. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland, blijkt uit onderzoek van de stichting Wakkerdier. De subsidie komt deels uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking. Een bedrijf in Rusland heeft bijvoorbeeld 750.000 euro gekregen voor de bouw van een megastal voor varkens. De eigenaar is de Russische miljardair Abramovic. Tennister Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Belgische, die het Grand Slam toernooi in Melbourne vorig jaar won, was in de kwartfinales te sterk voor de eerste geplaatste Caroline Wozniacki uit Denemarken. Kleisters won in twee sets. In de halve finale staat Kleisters tegenover de Wit-Russische Victoria Azarenka. Dan nog het weer. In het noordoosten kan een bui vallen. In de rest van het land is nog wat zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt. En tegen de avond kan in het zuidwesten wat regen vallen. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A7 richting Amsterdam tussen afrit Horen en afrit Weide-Wormer 9 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 3. A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijkenisse 2.